van met het CNRS Journaal. Guerilla-beweging ELN heeft spoorloosjournalist Dirk Bolt... en zijn cameraman Eugenio Vollender ontvoerd... omdat ze dachten dat ze CIA-agenten waren. Dat zei Bolt op een persconferentie in de stad Cucuta... waar ze na een vrijlating vanochtend heen zijn gebracht. De twee werden de afgelopen week vastgehouden in de jungle van Colombia en vreesden voor hun leven. Ze zijn met hun ontvoerders voortdurend op de vlucht geweest voor het Colombiaanse leger dat naar hen op zoek was. Een van de meest angstige momenten was toen ze probeerden te ontkomen aan een militaire helikopter. Er waren dagen dat ze gedwongen werden om 10 tot 18 uur door het oerwoud te lopen. Bolt en Vollender lieten zich wel positief uit over hun ontvoerders. Die waren beleefd en behulpzaam. Het was zeker geen persoonlijke, geen persoonlijke zaak, zei Vollender. Ze voerden hun opdracht uit en wij waren helaas het leidend voorwerp. Bij een motorrun voor kinderen in Roermond is een 57-jarige man omgekomen. De man reed op een motor om de kinderen te begeleiden, schrijft Omroep in Limburg. Rond half drie raakte de man uit Maasbracht uit balans na manoeuvre. Hij viel, schoof na de val door en kwam tegen een paal terecht. Hij was zelf een van de organisatoren van het evenement voor kinderen met een beperking. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... en daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Van bijna 30 flats in Groot-Brittannië voldoet de gevelbekleding niet. Dat zijn er veel meer dan eerder werd gedacht. Gisteren meldden deskundigen nog dat van de 600 flatgebouwen in Engeland er 7 niet voldoen. Nu blijkt dat 27 flats niet slaagden voor de brandveiligheidstest. Die tests richtten zich vooral op de gevelbekleding... omdat die een grote rol speelde bij de brand in Grenfell Tower in Londen. Daarbij kwamen zeker 79 mensen om het leven. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt en regent of motregent het... maar die regen trekt in de loop van de avond weg langs het zuiden. Vannacht wordt het een graad of 16. De dag begint morgen opnieuw met motregen... maar later is het overal droog en soms schijnt dan ook de zon.